Jan van der Putten met het NOS Journaal. Transavia wil doeling om vanmiddag de ingeplande vluchten alsnog uit te voeren. Mensen die helemaal niet meer kunnen vliegen door de staking... krijgen de komende dagen een vlucht aangeboden. De piloten staken voor betere roosters en een hoger salaris bij Transavia. In Irak zijn zeker 27 leden van een Sjiitische paramilitaire militie gedood. Ze waren tijdens een nachtelijke operatie in een hinderlaag gelopen. De aanvallers droegen legeruniformen en ze leken een controlepost te bemannen. In december verklaarde Irak dat IS helemaal was verslagen. Kennelijk is de terreurgroep nog wel in staat tot het plegen van gerichte aanvallen. Vorige maand pleegde IS enkele bomaanslagen in Bagdad. De Europese Centrale Bank heeft ingegrepen bij een van de grootste banken van Letland. Alle betalingen van de ABLV, de tweede bank van het land, zijn geblokkeerd. De bank ziet in grote financiële moeilijkheden door sancties die het Amerikaanse ministerie van Financiën vorige week oplegde. De Amerikanen beschuldigen de bank van financiering van het raketprogramma van Noord-Korea en van witwassen. De problemen zouden niets te maken hebben met de arrestatie gisteren van de Letse bankpresident. Die wordt verdacht van corruptie. Op de Olympische Spelen zijn de Nederlandse schaatsers er niet in geslaagd een medaille te veroveren op de 500 meter. Beste Nederlander was Ronald Mulder op de zevende plaats. Het goud was voor de Noor Lorensen, het zilver voor de Zuid-Koreaan Cha Min-kyu en het brons was voor de Chinees Gao Tingyu. Dan het weer nog bewolkt met vooral in de westelijke helft van het land wat regen of motregen. Middagtemperatuur ongeveer 6 graden. Morgen droog en wat zon, ook dan een graad of 6. En vanaf woensdag droog en meer zon.